ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het geweld in Amsterdam gisteravond. Dat heeft burgemeester Halsema net bekendgemaakt op de persconferentie. Dat dit in Amsterdam is gebeurd, is onverdraaglijk en onverteerbaar. Vannacht zijn niet alleen mensen gewond geraakt... Onze historie, de geschiedenis van onze stad, onze stad, is diep beschadigd. Rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv... zijn meerdere fans van die Israëlische club belaagd en mishandeld. En de politie heeft het over antisemitische railschoppers... die actief op zoek gingen naar Israëlische supporters. Mijn schok zit hem vooral in het feit dat een van de grootste inzetten... die wij als Amsterdamse politie in een jaar doen... dit geweld niet heeft kunnen voorkomen. In totaal zijn er ruim 800 agenten aan het werk geweest. Wat de verschillende onderdelen op straat, waaronder mobiele eenheid, politie te paard, hondengeleiders, verkenners, aanhoudingseenheid, vredeseenheid, voetbaleenheid en bij het stadion stond een waterwerper klaar. En veel politici uit Israël, Europa en ook Nederland reageren boos en geschrokken op het geweld. Denkleider Stefan van Baarle vindt al die reacties maar hypocriet. Want hij zegt dat de Tweede Kamer stil was toen Maccabi-fans racistische leuzen riepen over genocide en een taxichauffeur aanvielen. En hij is eindelijk ontslagen uit het ziekenhuis. De vader uit Urk, die met zijn gezin afgelopen zomer urenlang vast zat in een ingestort hotel in Duitsland. De moeder en zoontje werden toen relatief snel gered en vader Mark pas na 13 uur. Hij raakte zwaar gewond en lag heel lang op de intensive care. En nu mocht hij dus eindelijk naar huis. En Hart van Nederland was bij dat moment. Hey, papa is er weer. Heel fijn om weer eh, thuis eh, te kunnen zijn. Je hebt zo verschrikkelijk veel geluk gehad. Mm een wonder. Ja, nu Mark weer thuis is, kunnen ze het afsluiten en zich richten op een mooier vooruitzicht. Want ze krijgen er een zoontje bij. En dan nog dit. Frenkie de Jong zit na meer dan een jaar weer bij de selectie van het Nederlands elftal. Over dik en week speelt Oranje de laatste twee wedstrijden in de Nations League. En daar is de Jong dus bij. De middenvelder van Barcelona had maandenlang last van enkelblessures. En miste ook het EK afgelopen zomer. En nu vindt bondscoach Ronald Koeman hem dus weer fit genoeg. Het weer dan nog eh, een grijs dagje met veel bewolking.